Michel Koenen met het NOS-journaal. De Chinese economie is vorig jaar met 6,6 gegroeid. Dat is de laagste groei in 28 jaar tijd. Een van de oorzaken is de handelsoorlog tussen China en Amerika. Daardoor daalden de investeringen en het consumentenvertrouwen. Analisten verwachten voor volgend jaar een verdere vertraging van de groei. De ChristenUnie wil dat direct wordt gestopt met het uitzetten van asielkinderen en hun ouders. De regeringspartij noemt het zuur dat kinderen worden uitgezet... terwijl er nog overleg wordt gevoerd over nieuwe regels voor het kinderpardon. De coalitie praat vandaag over het plan van CDA en D66... om de regels voor het kinderpardon te verruimen. Militairen ontdekten het lek in een brandstofpijpleiding in Mexico... al ongeveer vier uur voor de explosie. Maar het staatsbedrijf sloot de leiding niet af... omdat het niet om een ernstig lek zou gaan... zegt de Mexicaanse minister voor Veiligheid. de pijpleiding zou de afgelopen drie maanden... al tien keer eerder zijn lek geprikt. Het dodental is verder opgelopen naar 85. Een onbekend aantal mensen wordt nog altijd vermist. Het ongeluk ontstond doordat dieven gaten in de pijpleiding hadden geboord om benzine te stelen. Toen dorpsbewoners de benzine wilden opvangen ontstond een explosie die tot een vuurzee leidde. En tussen nu en tien voor negen is een zogenoemde superbloedwolfmaan te zien. De maan zal dan bloedrood kleuren doordat het licht wordt afgeketst via de aarde. En die staat dan precies tussen de maan en de zon in. Het hoogtepunt is over ruim een uur, om 13 minuten over 6. Waarschijnlijk zal de maansverduistering op veel plaatsen goed te zien zijn... doordat het helder is en veel sterrenwachten zijn ook open. Het weer helder bij min 4 tot lokaal min 9. In het noordoosten is kans op een mistbank. Overdag in het midden en noorden bewolkt. Lokaal kan wat regen vallen.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 Making love out of nothing at all. Out of nothing at all. het ritme van de winter. Take me someplace where there's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. good is gone words you're here in my heart So who can stop me if I decide It's on my destiny What if we rewrite the stars Say you were made to be mine Nothing could keep us apart You be the one I was meant to find It's up to you and it's up to me think it's easy.